Net als de bijstand en de Wajong-uitkering. En dat is niet alles, vertelt verslaggever Wilco Boom. Nou, daarnaast begrijpen we nu uit verschillende bronnen dat ook het kindgebonden budget omhoog gaat. Dat is dus een belastingvoordeel voor mensen die kinderen hebben. De inkomstenbelasting voor de laagste inkomensgroepen gaat naar beneden. En de vermogens- en de winstbelasting voor bedrijven, die gaat omhoog. En dat is allemaal bedoeld om om te zorgen dat je straks je boodschappen, benzine en energie nog kunt betalen. Alle details horen we over een week of drie tijdens Prinsjesdag. Er zijn twee Nederlandse jongens van 17 en 19 opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Begin deze week bliezen ze in de stad Oberhausen een pinautomaat op in een winkelcentrum. Na een zoektocht met een helikopter kon de politie ze oppakken. Er wordt nog onderzocht of de twee achter meer plofkraken zitten. De NS-staking in het zuiden en oosten van het land veroorzaakt ook op andere plekken problemen. De NS zegt dat op meerdere plekken treinen uitvallen en dat dat de hele dag zo blijft. Vandaag is de vijfde en laatste dag van de estafette-staking van NS-medewerkers. Ze willen meer salaris en betere roosters. En goed nieuws voor mensen die panisch zijn voor wespen. Een Rotterdamse uitvinder heeft iets bedacht waardoor je ze op een diervriendelijke manier kan wegjagen. Wanneer je met eh, fijn verneveld water of bronwater, eh, als je daarmee naar een wesp spuit, niet echt hem na gaat jagen, maar <laughs> gewoon op een afstandje, dat hij dan eh, direct naar zijn nest toe gaat. En hij blijft daar ook even, want hij gaat dat water afgeven aan de larven. Ja, een gewone plantenspuit werkt volgens de uitvinder niet. Dat is een hagelbui voor de wesp en daardoor raakt hij helemaal de kluts kwijt. Het weer, af en toe wat wolken, maar vooral veel zon bij 24 graden. En morgen wordt het nog ietsje warmer.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 met Happier was Tina Turner met de Best. Ons land gaat gebukt onder meerdere crisissen. En één daarvan is de energieprijzen gigantisch zijn gestegen. Als dan in meerdere straten in Noord de lantaarnpalen dagenlang blijven branden... lokt dat natuurlijk reacties uit. Nu schijnt in Zuid het tegenovergestelde te zijn. Daar branden in een aantal straten al een paar dagen de lantaarnpalen niet. Dus wellicht compenseert het een het ander. Maar voor al deze straten is het natuurlijk te hopen dat de storing zo snel mogelijk kan worden opgelost.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 Bekend van de hits als Daydream en Summer in the City. In 1965 werd de groep opgericht door John Sebastian, de frontman en belangrijkste tekstschrijver van de groep. De groep behoorde tot het Amerikaanse antwoord op de Britse invasie die in het midden van de jaren 60 de muziekwereld veroverde.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 op 106.9 Dit was natuurlijk de Frank Boeigroep met Kronenburg Park. Na twee jaar geen rommelmarkt te hebben mogen organiseren vanwege covid... wordt het nu wel weer eens spannend. Als alles goed gaat, is het op 10 september aanstaande weer zover. Dan wordt de traditionele jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Van 7 tot ongeveer 2 uur middags zullen buurtbewoners hun waar aanbieden in het Tenkatenplantsoen, de Potgieterstraat, de Da Costa straat en de Genestettenstraat. Allemaal in Zandvoort, Oud-Noord. Iedereen is welkom om te komen snuffelen. De volgende, Piet Veerman, Sailing Home. Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. go waren de Simple Minds, Alief en Kicking. Gratis cursus omgaan met geld. Wil je leren om meer inzicht te krijgen en te houden op je financiële situatie? Met lesmateriaal en ondersteuning van vrijwillige docenten, Dini van den Nij, vergroot je je financiële vaardigheden. De cursus duurt 6 tot 8 weken. Aanmelden via www.plus.zandvoort.nl plus.zandvoort.nl. Dus informatie, sociale raadsleden in Zandvoort 088 85 55 175 088 85 55 175. En de start is dinsdag 28 september van 9 tot 11 uur in de locatie Pluspunt. De volgende, de carnaval is over, van de Seekers. goodbye. for Expositie Heilige en Passie. sint Agatenkerk Zandvoort tot en met 18 september. Geopend op woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 uur middags. Toegang is gratis. Max in Cartoon. Zandvoort Museum, de cartoons passen bij de sfeer van de Formule 1 en de autosport. Tot 9 oktober. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur middags. De toegang is 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. Er staat een paard in de gang van Randy van Lingen. De uit Almelo afkomstige kunstenaar, Randy van Lingen... arriveerde met twee busjes vier man sterk in Zandvoort. Met vereende krachten droegen ze acht zware delen in de oude raadhuis. Pop-up Museum Raadhuis naar binnen. In de centrale hal werden op een heel toepasselijke zwart-wit geblokte vloer de onderdelen in elkaar gezet. En ontstond er een levensgroot gitzwart paard. Met 500 kilo wegende dier bestaat uit de kern van hout... is met nieuwe in de fabriek afgekeurde autobanden bekleed. Kracht straalt het uit. En de titel is dan ook 1 pk horsepower. Randy van Lingen maakt in totaal drie van dit soort paarden... Bandenspecialist Vredestein kocht de eerste paard en reisde ermee de hele wereld over.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 Floortje Dessing, Nederlandse radio- en televisiepresentatrice, programmamaakster, uitgeefster en schrijfster. Floortje is geboren in 1970, dus ze wordt vandaag 52 jaar. Richard Keer, een Amerikaanse acteur. Richard is geboren in 1949 en hij wordt dus vandaag 73 jaar. We hebben ook nog Van Morrison, en dat is een Noord-Ierse zanger en muzikant. Van Morrison, volledige naam Sir George Ivan Morrison, geboren in Blofeld in Belfast, is een Noord-Ierse zanger en muzikant die deel uitmaakte van de zogenaamde Belfast Blues. Hij is een zanger, tekstschrijver, maar ook gitarist en soms speelt hij de harmonica of de saxofoon. Op 13 juni 2015 werd zijn verheffing in de Britse adelstand bekendgemaakt, zodat hij zich Sir Van mag laten noemen. Al vroeg in zijn jeugd komt hij veel met muziek in aanraking. Zijn vader verzamelde Amerikaanse jazz en zijn moeder is zangeres. Hier is Van Morrison met Reminds Me of You. was breaking in two. The head says no, but my soul demands it. Everything I do reminds me of you. I miss you so much in this house full of shadows. While the rain keeps pouring down my window too. When will the pain recede to the darkness from whence it has come? And I'm feeling so blue Ain't going down No more to the well Sometimes it feels like I'm going to hell Sometimes I'm knocking On your front door I don't have nothing to sell no more. Seems like the spirit is pushing me onwards. on not let others see what I tripped and went wrong. Just have to guess well, my soul will find comfort. But I miss you so much. When I'm singing my song.